Kees Groot met het NOS-journaal. Het Russische Openbaar Ministerie heeft nieuwe informatie over de ramp met vlucht MH17 overhandigd aan de Nederlandse ambassade in Moskou. Dat heeft minister van der Steur gezegd in de Tweede Kamer. Hij zei niet te weten wat precies door de Russen is overgedragen, maar mogelijk gaat het om radarbeelden waar al lang geleden om is gevraagd. De informatie gaat naar het internationale team dat het strafrechtelijk onderzoek doet naar de ramp met MH17. Er komt morgen geen topontmoeting tussen de EU en Canada over het vrijhandelsakkoord CETA. Zo'n top heeft geen zin omdat er nog steeds geen overeenstemming is. Vanavond gaan de besprekingen verder. Mochten de partijen eruit komen, dan moeten het Waalse en Brusselse parlement nog bijeenkomen om goedkeuring te geven. En dat lukt niet voor morgen. Er ligt inmiddels wel een compromistekst op tafel die tot een akkoord over CETA moet leiden. De grote werkgevers zien niets in uniforme Europese belastingregels. VNO-NCW vindt dat belastingheffing op winsten van bedrijven een nationale zaak moet blijven. De plannen van de Europese Commissie zijn volgens de werkgevers slecht voor de concurrentiepositie van Nederland. De Commissie wil dat grote bedrijven in alle EU-landen hetzelfde behandeld worden door de fiscus. VNO-NCW vreest dat multinationals dan hun hoofdkantoor buiten de EU zullen vestigen. En dat is niet goed voor de werkgelegenheid en de economische groei. In Brussel is een voorlopig akkoord bereikt waardoor Europeanen geen hoge roamingtarieven meer hoeven te betalen als ze in het buitenland bellen, sms'en of internetten. In plaats daarvan gaan providers onderling de kosten daarvoor verrekenen. De afgesproken tarieven zijn een stuk hoger dan waar Nederland op had ingezet. Nederland en andere landen zijn bang dat providers die hogere tarieven alsnog doorberekenen aan hun klanten. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe met in het noorden kans op een enkele bui.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 ongeveer 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Kleinpolderplein... nog 12 kilometer, daar heb je ook 20 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Maasdijk en Knopend Ketelplein 8 kilometer.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 chick in mijn bills. What? Misschien maken wij wel een film. James en Patrick en shit. Kan er zo als ik wil. Ah! Zet mijn handen bij de bil, bil. Kijk mij die kill, die kill, die Ze zegt ze wil me heel kleine. Oh, ik slash nu die pil, ja die pil. op het net. Yeah. Ik weet wat ik zeg. Woe. Ik weet wat ik wil. Oeh. Ik wil die stacks. Oeh. Ik wil die mil. Yeah, yeah. Zie me met de gang, fam, fam. Ik ben level en solo. Ik deed die shows in mijn ads, ads. Eh. Ze bleven rennen naar mijn kolen. Ik zweer ik wil die witte best, eh. best. I'm in love with the go Ik zweer ik had je al gewekt. Op die vast net Kojo. Ik wil wat juju op die beat. De is steken, zie je zien. De is steken, zie je zien. Twee rondjes om mijn fucking riem. Zeg mijn nigga dat vandaag en doet gewoon een Snel verder met Cash Cash.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 No matter where I go, you know I love her Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. ZFM. different places. I will still be patient with you. altijd weer ZFM. Words, I can hear the whispers around me, around me. Hurts, it hurts if I let all the poison in, if I Felix Sean featuring Alma Bonfire. Laatste 20 minuten ingaan. We gaan snel verder met Lost Frequencies. What is Love 2016. sorry, David, it just it, it doesn't look real good. You have broken your leg in so many different places, and I'm afraid that you may not be able to play basketball again. What is love? tonight. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. see what's right then, cause you keep trying. I hear you've been running round, round town. Cause you got me fooled. Don't care what you say, love won't treat me that way.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 I don't wanna stay, I just wanna play. It's nothing you can do, nothing you can say. We gotta find a way. met Helly Steinfeld. Grace Starving, hier op ZFM Beachmasters. Nog een kleine 10 minuten te gaan. You know just what to say Things that scare me, I should just walk away But I can't move Ellie Steinfeld, Grey Starving. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Dan gaan we snel door naar het laatste nummer voor vandaag. zit het er alweer op. Twee uur lang ZFM Beachmasters. Deze aflevering woensdag 26 oktober van 6 tot 8. Aflevering 37, jaargang nummer 1. Dit maakt het woensdag 26 oktober 2016. Mijn naam is Jonas Parson. Volgende week zijn er weer dezelfde zender, dezelfde tijd, dezelfde presentator. Luister dus volgende week mee. Elke woensdag van 6 tot 8 ZFM Beachmasters. En elke vrijdag van 7 tot 9, ZFM Beachmasters, welcome to your weekend. Mijn naam is Jonas Parson, ik zeg bedankt voor deze uitzending. En veel plezier bij onze enige echte Willem Bruist met de vrienden van eh, de Dutch Dance Promotion. Jonas Parsons. Ik zeg dankjewel voor deze mooie uitzending. Volgende week zijn we er weer.